regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, Son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. I wore a younger man's clothes.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 Zaterdag 31 juli 2010, dag 212 en nog 153 dagen te gaan. Maakt alweer week 30. En ook natuurlijk de 30ste aflevering van de Muziek Boulevard op jouw zaterdagmiddag. Vandaag gaan we kijken wie er allemaal geboren zijn op 31 juli. Wat er gebeurd is op 31 juli en natuurlijk veel mooie muziek. Zoals deze. The Boy Does Nothing. shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, Play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, Okay played the first thing that came to our heads. Just so happened to be the best song in the beast was stunned. A whip crack went his trumpet tail, and the beast was done. He asked us, Be you angels? And we said, Nay, we are but men. this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song! This is just a tribute, you gotta believe. is nu al afgelopen. Dat alleen oh nog niet, zie je wel. weer de mooie eh, DJ in de maling nemen truc van ze. Ja, daar komt de plaat uit. Ehm, ja, dat zei ik al zaterdag 31 juli. Laten kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Nicolien eh, Sauerbrei, Nederlandse snowboardster. 31 jaar is ze geworden en we hebben het nog kunnen zien op de Olympische Spelen. Hebben ze het heel goed gedaan. Wesley Snipes, Amerikaanse acteur, wie kent hem niet, 48 jaar geworden vandaag. En Nederlands actrice Yvonne van den Hurk, 51 jaar. En Australisch tennister, 59 jaar, Yvonne Goulangong. Uh, Geraldine Chaplin, Amerikaanse actrice, 66 jaar. En Nederlands architect Kees Dam, 78 jaar alweer. Nou gaan we heel ver naar het verleden terug. In 1901 is Jean Dubuffet geboren. Frans kunstenaar, maar die is gestorven op 22 mei 1985. Niet alleen mensen zijn geboren op 31 juli, ook helaas overleden. Zoals Nederlands bankier Wim Duisenberg. Die is in 2005 overleden. En Boudewijn van België bijvoorbeeld. Koning vanaf 1951 was hij daar. Die is in 1993 overleden. En geboren op zondag 7 september 1930. Amerikaans filmproducent. Geboren op zaterdag 9 september 1905. En in 1987 op 31 juli overleden. En dan hebben we het natuurlijk over Joseph Levine. Eh, ja, <laughs> heel ver terug weer even. Een Hongaars componist. Geboren op dinsdag 22 oktober 1811. En eh, overleden op 31 juli 1886. En hij draagt de naam Frans Liszt. Ja, Frans Liszt. En eh, Jim Reeves natuurlijk, hè. 1964 is hij overleden. Amerikaans country zanger. Gaan we kijken wat er allemaal gebeurd is op 31 juli. De Oostenrijker Felix Baumgartier is op donderdag 31 juli 2003 de eerste mens die zonder vliegtuig het kanaal overzweeft. Nou zal hij wel in een paraglider of iets gedaan hebben. En 400 mensen worden op vrijdag 31 juli 1987 in Mekka gedood bij een treffen tussen oproerpolitie en demonstranten. En 31 juli staat ook in teken van de laatste uitzending van de Muziekboulevard met mij als presentator. Gaat gewoon door volgende week, maar dan met, een, ja, met de computer denk ik dan maar. Non-stop muziek. jig it out. Uh. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, Can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for two days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. The rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, fully equipped, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain gay mountain pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommy screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show, pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know. I got to plead the fifth. Miami. Where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Miami. Dancing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Don't get me wrong on. Town got it going on. And New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with sentiment tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house. Peace on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. Hundred thousand dollar cars there everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Miami. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on.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 Benga Boys. We're going to Ibiza. En daarvoor hoorde je nog veel mooie met nummers zoals Will Smith met Miami bijvoorbeeld. En eh, waar waren we gebleven? Ja, wat allemaal gebeurd is op 31 juli. Nou, daar ga ik even niet mee verder. Ik ga verder met eh, ja, rare berichten die de redactie voor de laatste keer voor mij heeft opgezocht. Bijvoorbeeld een 52-jarige man uit de Nederlandse Alkmaar heeft vijf maanden cel gekregen omdat hij meer dan drie jaar lang videoopname maakte van vrouwen die in zijn pizzeria in Leiden naar de wc gingen. Dit zou toch eigenlijk alleen maar in Amerika. Eet smakelijk overigens. Uh, de camera werd ontdekt door een vrouw die het, toestel, eh, die het toestel in de plafondlamp zag zitten. Samen met twee vriendinnen maakten ze er foto's van en stapten ze naar de politie. Het is niet duidelijk hoeveel vrouwen de pizzahouder heeft gefilmd. Maar het Openbaar Ministerie denkt dat het er heel veel zijn aangezien hij een verborgen camera in werking had van 1 juni 2005 tot en met 18 oktober 2008. Ja, duidelijk. Eh, de Friese taal moet een officiële status krijgen in de Duitse grondwet. Nou, volgens mij heeft het in de Nederlandse grondwet al wel een officiële status, maar oké. Dit vindt de Bondsdag-fractie van de progressieve partij Die Linke... Die partij reageert hiermee op het CDU dat het Duitse, Duits onder de noemer leidende cultuur grondwettelijk bescherming wil geven. In Duitsland spreken naar schatting 12.000 mensen Fries. Eh, in de aan de Noordzee gelegen deelstaat Neder-Saxen eh, en Sleeswijk-Holstein. Oké. Dus uh, woon jij in Friesland, ga je naar Duitsland, kun je gewoon je eigen taal blijven spreken. Dat vind ik wel handig. En dit vind ik het allerhandigste en daar droom ik nog steeds van. Nou, wie droomt er niet van? een pinautomaat geld laten uitspugen zonder dat het van je bankrekening wordt afgeschreven. Ja, daar hebben we allemaal zin in. Een computerbeveiligingsexpert heeft laten zien dat het kan. Directeur Barnaby Jack van beveiligingsbureau IO Active Labs demonstreerde dit kunstje eh, op de Black Hat Conferentie in Las Vegas. Op die conferentie komen beveiligers en computerkrakers bijeen. Alles wat Jack nodig had was een gsm, een sleuteltje en een USB-stick. En de nodige kennis uiteraard. Via zijn mobiele telefoon was hij in staat om verbinding te maken met het besturingssysteem van een van de twee geldautomaten die hij had meegenomen. Daarna installeerde hij een programmaatje dat hij zelf had geschreven in de geldautomaat. Dat programma kon de beveiliger oproepen door een bepaalde code in te toetsen op het toetsenbord van de geldautomaat. Vervolgens kon Jack de automaat opdrachtgever papier uit te geven. Een andere machine kon Jack, niet eh, kon Jack raken door met een USB-stick een programma te installeren in het apparaat. Om toegang te krijgen tot de aansluiting had hij een sleuteltje nodig dat voor 10 dollar op internet te krijgen is. De fabrikant van de apparaten waren op de hoogte van de gaten in de beveiliging. Zij hebben hun klanten advies gegeven hoe ze zich kunnen wapenen tegen dergelijke aanvallen op de systemen in de geldautomaten. Bijvoorbeeld door de draadloze toegang uit te schakelen of door betere sloten te gaan gebruiken. In, <laughs> in Rusland en de Oekraïne zijn zeker 20 geldautomaten ontdekt waarvan het systeem gekraakt was door criminelen. Een bezoeker van de Black Hat conferentie filmde de demonstratie van Barnaby Jack nou, ik heb net het eh, filmpje gezien.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 Found What I Was Looking For. Ja, we kopen niks met de paraplu erbij. Helemaal goed. Um, ja, daarvoor Bruce Springsteen met Born in the USA. Laten we eens kijken wat er verder allemaal gebeurt op 31 juli. 13-jarige hemofilie-patiëntje Ryan White mag op woensdag 31 juli 1985, wel 25 jaar geleden alweer, niet terugkeren naar zijn school in Kokomo, Indiana, omdat hij door bloedtransfusie AIDS heeft opgelopen. Op zondag 31 juli 1977 betogen ongeveer 30.000 Fransen tegen de eerste Franse snelle kweekreactor, de Super Phoenix, in het Ronedaal. Echt waar, het is, ik, het is wel alsof ik naar eh, eh, ja, de Muppet Show aan het kijken ben. Ik, ik denk dat wij dat de, de twee uh, zagrijnige mannetjes op het balkon zijn, Rob. <laughs> en Roy daar op het podium staat. <laughs> nou, wil jij nou een reactie erop geven? Bel even naar de studio. 0325 Mag je wat tegen Roy zeggen? Heb jij een tip voor ramelappen? Bel even naar de studio 023 30393. En dan zullen we het even aan Roy gaan doorgeven. Eh, verder wat er gebeurt is op 31 juli. Op donderdag 31 juli 1919 eh, aanvaardt Duitsland de grondwet van Weimar. Die voorziet in een democratische regering met een, gekozen president. En op vrijdag 31 <laughs> juli 1940 wordt de algemene mobilisatie van het Belgische leger afgekondigd. Nou, dat hoorde je wel duidelijk. Eh, dat is niet de manier voor raamlappen. Wil jij het rooi vertellen? Bel gewoon naar de studio, dat mag. Kom je live in de uitzending en dan mag gewoon het tegen Roy gaan vertellen. Ja. <laughs> Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan naar de nieuwe van Iels het Lange luisteren. Vind ik een goeie. Next to me. En ondertussen gaat Roy gewoon een stuk verder. Ik denk dat de binnenkant makkelijker is om te doen met dit weer, maar ja. Forgive me Als je zingt, jongen, ik ben nog meer toen ik naar hem keek. Hij is zo knap, hè? Hij is echt een lekker ding. Maurice Mulder. I Will Love You Monday. En daarvoor de nieuwe van Niels de Lange, Next To Me. Niels de Lange blijft mijn mooie muziek maken, vind ik. Een beetje het country wat er eh, in zat. Nog steeds is eigenlijk. Ja, ik vind het mooi. gaat ehm, gratis geld op pinautomaat, die kan ik wel weggooien. Ja, MSN Ruzie Live uitgevochten de <laughs> ruzie die jongeren al eh, enige tijd via MSN uitvochten luidde donderdag 22 juli om eh, half elf avonds op de groene zijde tot de confrontatie in real life. Een 17-jarige Hagenaar werd eerder die avond gebeld door een van de personen waarmee hij op MSN ruziede. Deze persoon vroeg om naar buiten te komen zodat ze de ruzie konden uitvechten. Samen met een 15-jarige vriendje ging de Hagenaar eh, hierop naar de groene zijde toe. Daar trof het duo een groep aan van ongeveer 20 personen, waaronder ook de twee jongeren waarmee zij ruzie hadden. De 17-jarige werd meerdere keren geslagen. Ook gooiden meerdere mensen in de groep met houten voorwerpen naar het tweetal. Ze vertelde tevens dat er met ijzeren balletjes op hun werd geschoten. De politie onderzoekt deze eh, zaak. Ja, ik gebruik al jaren geen zin meer, maar inderdaad, toen die leeftijd had... Eh, <laughs> veel in mijn zin, maar ook ruzie over in mijn zin. Dat is helemaal waar. Ja, ik weet niet of je het al gelezen hebt. Eh, in het Haarlems Dagblad stond het onder andere. Maar ook op andere eh, de, de, de, websites en dat soort dingen. Dat Nederland het zwaarste bier ter wereld heeft eh, gebrouwen. Ehm, maar meer ja, het zwaarste bier ter wereld wordt gebrouwen in Nederland. Meer bepaald bij brouwerij Het Koelschip. Uh, Start the Future, eh, de iets wat vreemde naam van het drankje, heeft een alcoholpercentage van mijn liefst, hou je vast, 60%. Eigenaar Jan Nijboer was niet tevreden toen er in Schotland een nog zwaarder bier, een nog zwaarder bier van 55% op de markt kwam. Dan het zijne, die eerst 45% alcohol had. Hij besloot daarop een nieuw brouwsel uit te vinden dat nog straffer was en met heel veel succes. De Nederlander heeft zijn eervolle vermelding in de eh, recordboek weer terug. Je moet het zien als grapje, zegt hij. Nou, wat er nog meer heb gezegd, dat weet ik uit het eh, artikel wat ik heb gelezen. Is dat in eh, Schotland, dat bier van 55%, maar een ehm, kleine oplage van, ik geloof, 20 flesjes van was. En dat bij eh, deze Jan Nijboer, bij het koelschip, dat je ze gewoon kan bestellen. Het eerste uur van ja, zaterdagmiddag, een beetje regenachtige zaterdagmiddag zit erop. We gaan zo direct naar het nieuws toe en daarna de boodschap. En dan zijn we weer terug met de tweede uur. En dan ga ik vertellen hoe de rest gaat van dit weer. is one one song, line. The pressure is rising. No more mistakes. Don't try to deny it. Don't you hesitate. voices are calling, calling out your name. But don't look so sad, cause it's a long way back. Don't try to change it, it's a long way back.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 Nabestaande hulpverleners en politici woonden de herdenkingsdienst bij, onder wie bondskanselier Merkel. Er waren minder mensen naar Duisburg gekomen dan verwacht. Vooraf werd rekening gehouden met tienduizenden bezoekers, maar in het voetbalstadion keken uiteindelijk slechts een paar honderd mensen op grote schermen naar de dienst. Informateur Lubbers heeft vanochtend telefonisch met de koningin gesproken over de formatie. Hij praat maandag afzonderlijk met de fractieleiders van de partijen die niet betrokken zijn bij een rechtsminderheidskabinet. VVD en CDA willen snel formeel onderhandelen over een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. De linkse fracties in de Tweede Kamer zijn het hiermee oneens. Lubbers mocht in hun ogen alleen varianten voor een meerderheidskabinet onderzoeken. Woensdag is er in de Tweede Kamer een spoeddebat. Op veel Europese wegen staat het verkeer muurvast. Het is zwarte zaterdag en in Frankrijk stond er aan het einde van de ochtend zo'n 500 kilometer file. In Oostenrijk en Zwitserland staan files voor de Alpentunnels. Voor de Touwentunnel in Oostenrijk kan de wachttijd oplopen tot 7 uur. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje zijn de vakanties net begonnen... waardoor het dit weekend extreem druk is op de wegen. Nederland zal de Surinaamse president Bouterse een visum geven als hij hier een internationale organisatie wil bezoeken. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet Nederland zich in zo'n geval aan de internationale verplichtingen houden. Minister Verhagen had eerder gezegd dat Boutersen in Nederland niet welkom is... omdat hij hier nog een gevangenisstraf moet uitzitten van 11 jaar voor drugsmokkel. Het weer, is overwegend bewolkt, alleen in het oosten kan af en toe de zon even doorbreken... en verder valt er verspreid wat regen of motregen. Het wordt 20 graden in het noordwesten en 26 graden in het zuidoosten.